7 een Klomp met het NOS-journaal. VVD'er Ton Elias heeft zich verkiesbaar gesteld als voorzitter van de Tweede Kamer. Hij is na Kadisha Ariep van de PvdA en Madeleine van Torenburg van het CDA de derde kandidaat. Woensdag worden de verkiezingen gehouden. Anoushka van Miltenburg legde half december haar voorzitterschap neer vanwege haar rol in de TV-deal. De vakbonden en bedrijven in de haven van Rotterdam praten eind deze week verder over de arbeidsvoorwaarden en een baangarantie voor de havenwerkers. Vorige week werd er 24 uur gestaakt in de Rotterdamse haven. De havenarbeiders willen meer baanzekerheid, nu veel werk verdwijnt door de automatisering. De bonden dreigden met nieuwe acties als de bedrijven niet met meer over de brug wilden komen. Bij een aanval op een winkelcentrum in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 18 doden gevallen. Bij de ingang ontplofte een auto, waarna het winkelcentrum werd bestormd door gewapende mannen. Ze hebben een onbekend aantal mensen anderhalf uur gegijzeld. Bij het beëindigen van de gijzelingsactie kwamen twee terroristen om het leven. Vier daders werden opgepakt. Volgens bronnen van persbureau AP zijn er ook zeker 50 gewonden. Vier politieagenten zijn om het leven gekomen. De aanslag is nog niet opgeëist. Een deel van de bezuinigingen op de politie moet snel worden teruggedraaid, zegt burgemeester Bruls van Nijmegen namens de politie Oost-Nederland. Hij is er door politiechefs op gewezen dat de rek eruit is en dat er alleen maar taken bijkomen. De vluchtelingenopvang en de verhoogde terreurdreiging spelen volgens de politie een belangrijke rol bij de toegenomen werkdruk. Tijdens de reorganisatie van de politie, die nog tot eind 2017 duurt, moet nog 500 miljoen euro worden bezuinigd. Het weer. Vanuit het zuiden wordt het langzaam steeds droger.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 De titelsong heb je net gehoord en ik ga verder met Tomorrow, om te eindigen met de eerste single, A Picture of You, afkomstig van dit nieuwe album. I can still day you said goodbye, you told me that you loved me and slowly closed your eyes.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 Welkom bij dit tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. De rubriek De Sterren van Toen en natuurlijk een coverversie van de original die ik in het eerste uur gedraaid heb. Fresh New Country Chris Stapleton, die met Traveler het album van de maand scoort, komt in maart naar Europa voor een aantal optredens. Bij mijn weten slaat hij ons land over. Om hem te zien zullen we naar Hamburg moeten. Fire Away. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Unload up your questions and pick up your sticks and your stones. and pretend I'm a shelter for heartaches that don't have a home. Choose a word. Watkins was in het verleden de helft van het country duo Miss Willie Brown. Inmiddels heeft ze gekozen voor een solo carrière en ze heeft een vriendschap opgebouwd met Jamie Johnson, die haar mee op tournee heeft genomen om zijn programma te openen. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken met als resultaat het fraaie If I Was Over You. I was over you, town a long time ago. up and moved right It settled for an old friend I knew. If I was over you, I'd stop calling you names. Tell everyone you were just an old flame. If I was over you. soon. I'm still not. we stay. de cover van deze week. De uit Ontario afkomstige zangeres Bonita Mercer tekent voor de cover van deze week. Voor het origineel van de Silver Hair Daddy of Mine moeten we terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw. Nu dus een moderne versie van Bonita. In a pine-covered shack in the mountains Bravely fighting the time is a dear one who's weathered life's sorrows. It's that silver haired daddy of mine. If I could recall all the heartaches, dear old daddy, I you to If I could erase those lines from your face and bring back the gold to your hair. If God will but grant me the power just to turn back the pages of time Qua titel is dit een uitstekende country song. Good Weed, Good Women, Good Whiskey. The Beach Billies. I like good weed, good women and good whiskey. That's what I'm talking about. We travel around this country playing music. Thank God USA is our hometown. You know them boys out there in California. Well, they grow some pretty good stuff. We got lost somewhere down in Texas after smoking some of Willie's stuff. We like good weed, good women, and good whiskey. That's what I'm talking about. We travel around this country playing music Thank God USA is our hometown. Southland. And them West Virginia mountain girls. But when we went to New York City, we took a fancy to them Yankee girls. We like good weed, good women, and good whiskey. That's what I'm talking about. We travel around this country playing music Thank God USA is our hometown. You know they made Jack Daniels whiskey up in Lynchburg, Tennessee. They brew fine bourbon in Kentucky, but that moonshine is a drink for me. We like good weed, good women, and good whiskey. That's what I'm talking about. We travel around this country playing music. Thank God the U.S. is our hometown. You know we travel around this country playing music. Thank God the U.S.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 Luister maar naar El Corrido de Juanito. corrido de Juanito. Es un hombre de triste corazón. Él mató a la mujer que más quería y ahora mismo se encuentra en la prisión. Una noche a mediados de diciembre, en el baile que Juan se presentó encontraba Anita muy hermosa, esperando con ansias a su amor. Al llegar a ese baile celebrado, en la puerta Juanito se paró que bailaba. Frente a Anita, Juanito se paró. Mira, Anita, ya vi lo que me has hecho. Me traicionas, tienes que pagar. Ya te vi en los brazos de ese hombre. Por lo tanto, sé que te va a pesar. y con pistola en mano. Muy furioso, Juanito le apuntó. Yo soy hombre y tú me has traicionado. Nuestro amor ya con esto terminó. Al instante se oyeron dos disparos y uno de ellos rompió su corazón. Cuando Anita estaba agonizando, a su lado Juanito se acercó. Por tus celos, mira lo que me has hecho. Me has herido tener culpa yo. Ese joven con el que yo bailaba, ese joven es mi hermano mayor. He pagado por algo que no hice.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 In 1979 deed Gene Watson het nog beter met Farewell Party. Hij bleef uiteindelijk steken op een vijfde positie. Van 1979 gaan we naar 1984, want toen bereikten Gus Hardin en Earl Thomas Conley de top 10 met All Tangled Up in Love. Real Country. When the last breath of life is gone gone. Oh, I know you'll be glad. When I'm gone. Crossroads heartbreak out for a one night stand and me I'd been hurt and de Haan. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. De titel van het album One You Go Honky Tonk trekt mijn aandacht. Waarschijnlijk komt dit doordat de term honky tonk erin voorkomt. Zijn album wordt omschreven als puur country en borduurt voort op de traditie van dit genre. Ted Morrison met Cowgirls, Coronas en Country. Well, all I ever wanted was to be a cowboy. That's the way my daddy did it, and the same with grandpa, too. Was the thing to do. But my mama talked to Jesus, said, Boy, you gotta please us, better quit that drinking and chasing ladies, too. But it was all I knew. Because I was born around just like Wailing Willie, Chris and Cash. If you don't like it, you can kiss my you know what does it for me. That's cowgirls, coronas, and country. 18 years old in the fall, I went to school, but I didn't learn much at all. But I had a ball. Cause on the porch of AGR, we drink Coronas and for the girls I pick guitar. They know who they are. Because I was born a rambling man. Yeah, just like Waylon, Willie, Chris, and Cash. If you don't like it, you can kiss my union. in a fight. I knew it wasn't right. And right before I threw that guy, I turned my head and a pretty girl caught my eye. And that dude survived. Because I was born a rambling man. Yeah, just like Waylon Willie Chris and Kay. I cowgirls country. I love my country. Jamie Lee Wilson past in de traditie van de Texaanse country en klinkt veel beter dan veel van de moderne pop country uit Nashville. Haar nieuwe album opent prachtig met Just Like Heartache. En zo staan er nog veel meer juweeltjes op haar album. wil ik helemaal nog geen afscheid nemen. Maar de klok is onverbiddelijk. Andy en Judy willen me helpen als ze Won't Say Goodbye voor het voetlicht brengen. Tot volgende week. Dag. We're so carefree, we just drive round in your car. Down the coast we'd go with the radio. Without much gas, we could never get too far. Now my heart just breaks when I hear our song.